Tot nu toe kon het in sommige regio's wel, andere weer niet. Omdat veel mensen toch willen, is er nu één lijn getrokken, zegt de directeur. We zijn gewoon klantvriendelijk. En als we dus eh, merken dat toch veel mensen die stempel willen... Uh, en, en daar ook waarde aan hechten... Ja, dan vanuit de klantvriendelijkheid hebben we gezegd... Ja, dan, dan dan, eh, dan gaan we dat toch doen. Hij zegt er wel bij dat het gele boekje niet door alle landen wordt geaccepteerd. Dus dat een stempeltje niet automatisch betekent dat je weer vrij kunt reizen komende zomer. Een distributiecentrum van supermarktketen Jumbo in Raalte is ontruimd... na de vondst van een verdacht pakketje. Het gebouw en de omgeving zijn afgezet. En honderden werknemers staan buiten te wachten tot de explosieve opruimingsdienst er is. Mensen die tijdens de Songfestivalfinale een foutmelding kregen na hun sms-stem... krijgen allemaal hun geld terug. Honderden mensen kregen een berichtje dat hun stem ongeldig was omdat ze te laat waren... terwijl dat niet zo was. Provider T-Mobile weet nog niet wat er mis is gegaan, zegt het bedrijf tegen nieuwsdienst ANP. Kort van boven, lang in de nek en je draagt hem al van jongs af aan. Haagenezen weten dan wel waar ik het over heb. De Haagse Mat, het volksbuurt- en voetbalkapsel van Den Haag. In het fotomuseum wordt er nu een ode gebracht aan die Haagse Mat. Deze trotse dragers vertellen wat er zo typisch aan het kapsel is. Ja, hoe moet je dat nou uitleggen? Andere mensen beoordelen ook erover. lang zijn, want je hebt ook gasten met ja, maar dat zijn dan heavy metal dingen. Die hebben dat, dit allemaal lang. Het, moet, weet je, het mag gegolf, het mag opgeschoren, maar het moet wel lang zijn. Het moet niet zo aan een recht stuk. Drie kunstenaars hebben tien jaar lang aan de fototentoonstelling gewerkt. Het is trouwens geen kijken geworden. Dus juist om ze te vereren in een, eh, in een mooie foto en niet in een soort van een gekkies foto... Eh, dat, is, dat is gewoon een insteek geweest om ook die jongens een beetje kracht bij te staan. En ze niet altijd maar neer te zetten als, eh, als gekkies die alleen maar rare dingen doen. Er komt ook een boek van de foto's. Dat heet De Matlas. Het weer. wordt 23 tot 26 graden vanmiddag, maar het is drukkend warm en vooral in het oosten kunnen pittige onweersbuien voorkomen. Morgen verandert te weinig, dan zijn de meeste buien in het oosten en zuiden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. In Noord-Holland staan nog niet zo heel veel files. Je hebt wel vertraging op de N247 van Amsterdam naar Horen.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 bij de mode- en kunstopleidingen in het hoger onderwijs. Volgens de inspectie zijn er signalen van een onveilig leer- en werkklimaat bij die opleidingen. En journalist en voormalig Turkije-correspondent Ans Boersma... is door de rechtbank schuldig verklaard aan liegen, maar krijgt geen straf. Ze loog over een visumaanvraag voor haar toenmalige Syrische vriend... die in verband wordt gebracht met zeker 17 moorden in Syrië. Het weer warm met 23 tot 26 graden, vooral in in het oosten kans op pittige buien, mogelijk ook met onweer. friend My strength in days gone mad But I spent my time in shallow sheets I should have seen your hand I didn't see the signs Was blinded by the lights And lost where I belong I thought that we grow old Give kids our bad advice Now I'm alone you went and left me With these sleepless nights You took my warmth and soul Left me with doubt and skull for his heart all night spent wondering why And I get mad inside Did you fight back or even try? You didn't see the signs So blinded by the lights You lost where you came from We're not so different We grew up wanting more But I found it easy Cause I left my morals at the door You took an honest heart And watched it fall apart You lost before you started days of young, better run for cover.